krijg toch allemaal de kleren. Val van mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me dat en wijzen me na. De enige die me wat kan schelen, is er nooit, dat is mijn pa. Mijn moeder kan me niet Nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Schelden is als wat ze doet. Geen wonder dat mijn pa is gaan varen. Ik mocht niet mee, ik ben te klein. Ik moet het in mijn eentje klaren. Tot hij ooit weer terug zal zijn.